Stubenitski met het NOS-journaal. De Eurogroep is het eens geworden over een noodkrediet van 7 miljard euro voor Griekenland. Dat meldt persbureau Bloomberg. De ministers spraken elkaar nadat het Griekse parlement uren eerder had ingestemd... met de voorwaarden voor een derde grote lening. Met het geld moet de Griekse regering deze maand de noodzakelijke betalingen doen... Intussen debatteert de Tweede Kamer over het akkoord dat de eurolanden hebben gesloten met Griekenland. In ruil voor in totaal 80 miljard euro noodsteun moeten de Grieken hervormen. Premier Rutte en minister Dijsselbloem moeten tekst en uitleg geven over het nieuwe steunpakket. Zo vraagt VVD-Kamerlid Harbers zich af of de Griekse premier Tsipras wel in staat is om de hervormingen in te voeren, terwijl hij daar eigenlijk tegen is. De PvdA zegt dat de Griekse kabinetten er de afgelopen jaren een puinhoop van hebben gemaakt. Premier Rutte heeft vanochtend de Russische president Poetin gebeld... over een VN-tribunaal voor MH17-verdachten. Rutte heeft in dat gesprek Poetin proberen te overtuigen... van het belang van zo'n speciaal tribunaal. Nederland heeft samen met Maleisië, België en Oekraïne... bij de Verenigde Naties een resolutie ingediend om tot een tribunaal te komen. Maar Rusland is tegen en kan met de komst ervan met vetorecht blokkeren... Moskou vindt het nog te vroeg om na te denken over vervolging van de verantwoordelijken. Het afgelopen half jaar is de autoverkoop in de Europese Unie met ruim 8% gestegen. In vrijwel alle landen worden meer nieuwe auto's verkocht. Vooral in Ierland, Portugal en Spanje. In Nederland steeg de verkoop van auto's licht met 1,4%. De werkloosheid is in een jaar tijd met ruim 100.000 mensen gedaald, meldt het CBS. De laatste tijd vinden maandelijks 8.000 mensen werk er zijn vooral meer vrouwen aan de slag gegaan. Ruim 600.000 mensen in Nederland zitten zonder werk. Het weer, flink wat zon, het is 20 tot 27 graden. Komende nacht en ochtend trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Daarna wordt het weer zonnig en iets warmer dan vandaag. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Dave, is veel plezier de komende twee uur. 1967 maakte Dave Davis een single met een eh, fantastische A-kant. Dat was eh, Death of a Clown. En een zeer verdienstelijke B-kant, Love Me Till the Sun Shines. En we begonnen met Jimmy Soul, een twee weken nummer 1 hit uit Amerika... If You Wanna Be Happy uit 1963. Het volgende nummer kennen we van de Rolling Stones... maar het was in 1969 een top 100 hit voor Bob and Earl. Hier is de Harlem Shuffle. Move. hebben het nog zelf geschreven ook. Bob en Earl in de Harlem Shuffle, een top 100 hit uit 1969. Zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Dat is dus 16 juli 1965. Vijf nieuwe binnenkomers in de eerste op 38. De Dave Clark 5, Catch Us If You Can. Here they come again. Mm-hmm. catch us if you can. Mm-hmm. time to get a move. we young with all of our might. in Amerika dan in Europa. Maar dit was toch een grote hit voor de Dave Clark 5. Catches If You Can. Nieuw op 38 en vier plaatsen hoger. Alweer een nieuwe voor de Pretty Things. Cry to Me. when baby 32 met Cry To Me. En één plaatsje hoger staat Sir Thomas Jones Woodward, beter bekend als Tom Jones. En weer een hit voor hem met With These Hands. forever and a day with these hands I will bring to you a tender love as warm strong. stars have lost their glow. met With These Hands, nieuw op 33. En twee plaatsen hoger de negende hit voor The Searchers. Alweer negen hits in twee jaar. Hier is We He's Got No Love. waren de Searchers met hun negende hit He's Got No Love. Nieuw op 31. Er zouden nog vijf hits volgen. Dus genoeg voor een Greatest Hits CD. De allerhoogste nieuwe staat op 23 en is dan per saldo natuurlijk... De klapper van de week! Hier zijn de Four Tops nieuw op 23 met eh, I Can't Help Myself. let you go. And now. Nielsen met Without You, geschreven door Ham en Evans, leden van de groep Badfinger. En die twee mannen die hebben allebei niet tegelijkertijd, maar toch wel zelfmoord gepleegd. Ehm, dat was hem dus uit 1971. Eh, we gaan even naar 1954, eh, naar The Four Nights met Oh Baby Mine.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 I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair if you were there. We two could hug and kiss and never tire. I'm on fire. You are my one desire. I get so lonely when I dream about you. Why can't you be there? Tossing and turning in my slumber. Oh, baby, more. holding you, it seems. Oh, baby, I give you kisses without number. baby mine. I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. Cause and about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. Oh, baby, my life would be so fair. baby, my life would be so fair. Als kleine intermezzo hadden we Tennessee Ernie Ford met de Ballad of Davy Crockett. Maar daarna hoorden we toch de Four Nights met Oh Baby Mine, ook bekend als I Get So Lonely uit 1954. Zijn we toe aan de tip van Willem en die komt vandaag van het album Flaming Pie van Paul McCartney. Hij schreef het zelf uit 1997. De opname begon op 27 februari 1995 en in de studio was ook Steve Miller en die eh, zorgde voor de backing vocals en een paar instrumenten. Hier is Paul McCartney als tip van Willem met Young Boy.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 Sherry en Walk Like a Man. En daar minder in zat eh, dit van de, eh, de Four Seasons. Big Girls Don't Cry. Four Seasons en Big Girls Don't Cry uit 1962. Drie jaar daarvoor hadden de Clovers een grote hit. De Clovers in de jaren 50 een zeer succesvolle R&B en doo-wop groep. En zij hadden een compositie van Lieber en Stoller te pakken. Love Potion number 9. I took my troubles down Rovers met eh, Love Potion Number 9 uit 1959. Het is al eerder gememoreerd. Er zijn bepaalde groepen, artiesten... die waarschijnlijk het eh, daglicht niet zouden hebben gezien... als ze geen hulp hadden gehad van Lennon McCartney. Bijvoorbeeld Billy J. Kramer en de Dakotas. Hun eerste hits die waren door John en Paul geschreven. Bijvoorbeeld deze Do You Want To Know A Secret... en het leuke is de B-kant I'll Be On My Way... was ook van John en Paul. You'll never know how much I really love you You'll never know how much I really care. But listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? werd niet alleen geholpen door John en Paul... maar ook door, eh, door eh, Hal David en Burt Bacharach. Nou, ook niet de minste natuurlijk. En wie denk je dat er nou weer eens langskomt in Matchbox? Alweer Bruce Springsteen. Van de LP Tunnel of Love, hier is Brilliant Disguise. het album Tunnel of Love, Bruce Springsteen en Brilliant Disguise. Ik hoop toch zo dat hij weer eens naar Nederland komt. zou me zo fijn lijken. Ehm, we gaan even naar de Beach Boys luisteren. Naar een eh, nummer wat helemaal past bij het weer van vandaag. The Warmth of the Sun. Ah. als je met je, knop, met je handen aan de verkeerde knoppen zit... dan krijg je gewoon na 30 seconden krijg je het nummer weer toegediend. Dat waren de Beach Boys en The Warmth of the Sun. Ja, en dan hebben we nog een ruime minuut. die maken we even vol met eh, Rick van der Linden en zijn Chew Chew.